De dader zou een man van 56 zijn die recht op de vrouw afliep en haar neerstak. Hij is opgepakt door de politie. Verslaggever Edwin van den Berg is in Den Haag. Edwin, gebeurde midden in een supermarkt. Waren mensen bij? Hoe is het met hen? Ja, die zijn natuurlijk enorm geschrokken. Het gaat om zo'n 30 mensen die kort na 7 uur toen de winkel openging daar waren. Met een aantal klanten. Die waren dus ook getuigen, een deel daarvan, van de steekpartij. Enorm eh, geschrokken, geschokt. Ze zijn opgevangen in een pand hiernaast. Door slachtofferhulp krijgen natuurlijk nazorg. En op dit moment is de politie hier in en rond de supermarkt nog bezig met het onderzoek. En uiteraard met het horen van de 56-jarige man die werd aangehouden en de vermoedelijke daad. padres. Ze waren er bijna in Friesland met het samenstellen van een nieuw provinciebestuur. Maar ze moeten weer opnieuw beginnen. Doordat de PvdA uit het overleg is gestapt. Vertelt deze verslaggever van Omroep Friesland. Gisteravond hebben ze nog een klein feestje gevierd. Ze waren eruit. Eh, zaten op het terras met wijn, feestfoto's en hugs. En vanochtend lag er ineens een bericht van de PvdA dat de Sociaaldemocraten zich terugtrekken. De Friese PvdA wil niet dat er minder geld gaat naar cultuur. En dat was wel een van de punten in de en gedoe over de vorige paus, Benedictus. Die overleed vorig jaar en hoe zijn secretaris ook zijn best doet... niemand wil zijn erfenis hebben. Ook zijn naaste familieleden niet, zegt correspondent Andrea Vrede. Zij hebben vijf neven en nichten opgespoord. Eén nicht heeft al via een dochter, want het zijn natuurlijk allemaal hoogbejaarde mensen... heeft al laten weten dat ze absoluut niks wil weten van die erfenis. En we weten trouwens ook niet eens wat dat precies is... Eh, waarschijnlijk is het alleen het geld op zijn bankrekening. Maar wat dat is, dat weten we niet. Maar Waarschijnlijk zijn ze bang dat ze een schadevergoeding moeten gaan betalen... omdat er tegen de voormalige paus een rechtszaak loopt... en zou in de jaren 80 het misbruik van een priester hebben goed gepraat. Het weer, nou werk je in de airco, dan heb je mazzel. Het is broeierig warm buiten bij, e- bij 26 tot 31 graden. Eind van de middag komen er vanuit het zuiden onweersbuien. Later ook in het noorden. Morgen rustige zonnige dag en dan wordt het een graad of 25.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 girls, I really want this in the daytime. Oh, Jesus Christ. Got to remember this, and it's the only thing I got. Yum, yum, give me some. yum, yum, give me some. So what you gonna do, what you gonna do?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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba esta guitarra que yo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré rumba guitarra, yo que no siempre cantaré cuando se inma de dolores, cuando se quema el amor, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema el amor, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores.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 se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba esta gitana, que siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta banda gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.